uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Rusland, China en andere landen of groepen hebben Amerikaanse regeringsinstellingen en bedrijven proberen te hacken. Dat heeft Donald Trump bevestigd. De aankomend president is vanavond bijgepraat door de hoogste bazen van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Volgens Trump is de uitslag van de verkiezingen niet beïnvloed door zulke aanvallen. De diensten zeggen dat ze er steeds zekerder van zijn dat de Russen hebben geprobeerd om de presidentsverkiezingen in de VS te beïnvloeden. President Poetin heeft er volgens hen zelf opdracht voor gegeven en hij had een duidelijke voorkeur voor Trump. Bij een schietpartij op het vliegveld van Fort Lauderdale in de Amerikaanse staat Florida zijn vijf doden en veertien gewonden gevallen. De schutter is gearresteerd. Over zijn motief is nog niets bekend. De schietpartij speelde zich af in een bagageruimte van het vliegveld. Er ontstond paniek en veel mensen renden naar buiten. Getuigen melden dat er korte tijd later opnieuw schoten klonken, maar er zou geen tweede dader zijn. De politie heeft drie verdachten aangehouden van een schietpartij in Capelle aan de IJssel. Daar werd deze week een 47-jarige Pool doodgeschoten. Dat gebeurde op een parkeerplaats. De verdachten zijn in de 30 en komen alle drie uit Rotterdam. De politie roept getuigen op om zich te melden. Wie niet per se de weg op hoeft, kan dat maar beter niet doen. Met die waarschuwing komt Rijkswaterstaat. Het KNMI heeft voor het hele land code oranje afgegeven. Na middernacht komt er eerst sneeuw die later kan overgaan in ijzel. Er is grote kans op spekgladde wegen. Volgens Weerplaza is er zelfs kans op code rood. De NS en ProRail nemen maatregelen, zo rijden vannacht lege treinen... om te voorkomen dat de ijzel vast gaat zitten op de rails. Schiphol houdt rekening met vertragingen en uitval van vluchten. De luchthaven zet 100 man in die banen en vliegtuigen ijsvrij maken. Het weer de komende uren dus vanuit het westen sneeuw die later overgaat in ijsel met kans op gladheid. Morgenmiddag gaat het in het westen licht dooien. In het oosten en zuidoosten kan het tot in de avond glad blijven.